Annette Schut met het NOS Journaal. Rusland gaat door met aanvallen op Oekraïne, zegt de Oekraïense president Zelensky. En dat terwijl de Russische president Poetin nog een paasbestand aankondigde... dat gistermiddag zou ingaan. De Oekraïense president dreigt met een gepaste reactie op iedere Russische aanval. Duizenden mensen hebben in Londen gedemonstreerd tegen de uitspraak van het Britse Hoogrechtshof over de term vrouw in een wet. Het hof oordeelde woensdag dat hij alleen verwijst naar iemand die als vrouw geboren is. Met de uitspraak worden transgender vrouwen uitgesloten van de wettelijke definitie van vrouw. Daardoor mogen ze niet sporten met vrouwen en niet naar het vrouwentoilet. De Amerikaanse overheid looft 5 miljoen dollar uit voor informatie over de nederland somalische Ghadra Essa. De vrouw zou Nederland in 2014 hebben verlaten en zich in Syrië hebben aangesloten bij terreurgroep IS. Ze zou sharia-instructeur zijn voor een militaire vrouwentak van de groep... en met geweld de sharia-wet hebben opgedrongen aan vrouwen. Volgens de VS gaf Essa het bevel tot gewelddadige straffen en moorden. Vaticaankenners gaan ervan uit dat de paus later vandaag gewoon aanwezig is bij de paasmis in Vaticaanstad. Of hij na de mis ook de paasboodschap en de zegen Urbi et Orbi zal uitspreken is niet duidelijk. Dat is niet echt nieuw. Zijn preek werd vanwege stemproblemen eerder al vaak voorgelezen door een medewerker. De paus is nog aan het herstellen van een longontsteking. Eind vorige maand keerde hij na vijf weken in het ziekenhuis terug naar het Vaticaan. Sindsdien heeft hij zich af en toe laten zien in Rome. De kruisweg liet hij vrijdag nog aan zich voorbij gaan. Het weer, het is grotendeels helder bij 2 tot 6 graden.